Goedemorgen, ik ben Dielke Teerstra. Dit is het nieuws van NOS op 3. Ajax is door in de Champions League. Ze kwamen gisteren eerst achter te staan tegen Borussia Dortmund. Dalo van Marco Royce. Oh. En het is 1-0 en wij krijgen een bierdouche, over ons heen. Maar in de tweede helft maakten de Amsterdammers alles goed. Ajax moet het doen in deze arena. En bij de tweede paal moet hij nu vallen en valt hij. Anthony voorzet, hallo! is hij toch weer. Bal voor Klaassen. 1-3. Ajax heeft nu alle vierde wedstrijden in de Champions League gewonnen. En dat betekent dat ze nu al zeker zijn van een plekje in de achtste finales na de winterstop. Amateurclubs hoeven buiten toch niet te gaan controleren op de coronapas. Dat plan van het demissionaire kabinet leek ze al erg ingewikkeld. Het sportpark heeft dus eh, vier ingangen. Dit is de hoofdingang. Nou, dat is eh, niet te doen. We hebben zeven ingangen. Dus ja, dat is gewoon niet te doen. We hebben hier op het complex eh, verschillende ingangen. dat wordt natuurlijk een erg lastige situatie. En ook een meerderheid van de Tweede Kamer vond het een slecht idee. Dus is het plan nu aangepast. Met tegenzin. Want, zei premier Rutte, op deze manier gaan ze onder het OMT-advies zitten. Maar, ik zeg erbij, wij zijn bereid om aan de wens van de Kamer tegemoet te komen. De rest van de dinsdag aangekondigde plannen gaat wel door. Nieuwe maatregelen betekent ook weer meer mensen die een prikafspraak maken, heeft het AD uitgezocht. Gisteren hebben 17.000 mensen bij de GGD een vaccinatiemoment aangevraagd. Op een normale dag is dat zo'n 10.000. In Rotterdam is een explosie geweest in een appartementencomplex. De ramen sprongen kapot en de kozijnen lagen op straat. Twee bewoners raakten gewond. Zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Er wordt nog onderzocht waar de explosie vandaan kwam. Die woningen die het zwaarst getroffen zijn worden onderzocht. Het weer kan erg mistig zijn en die mist lost ook maar langzaam op. De zon komt er niet echt aan te pas vandaag. In het westen kan een bui vallen en het wordt maximaal 10 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANBB. Het valt reuze mee met de drukte op dit moment in Noord-Holland. Op de A7 Horen-Zaanstad rijdt het even langzaam. Tussen Hoorn en Purmerend Noord heb je 5 minuten vertraging. En de N99 Den Oever Den Helder die is bij Annapolona in beide richtingen afgesloten... vanwege een storing aan de Balgzandbrug. En tot zover de verkeersinformatie. Schade aan je auto? Niemand zit erop te wachten. Je wil dan goed geholpen worden. Daar ben je van verzekerd bij de ANWB. Maar schade voorkomen is natuurlijk nog beter. En ook daar helpen we bij met de veilig rijden autoverzekering. Nu met 15% korting.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 It'd be a paradise to put up a fucking line. You took all the trees and put them in a tree museum. And charged the people a dollar and a half to see them. No, no, no, don't it always seem to go that you don't know what you got till it's gone. It'd be a paradise and put up a fucking line. heard the screen door swing And a big yellow taxi took my girl away Now don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be in paradise, put up a parking lot Hey, nah, nah, don't it always seem to go That you don't know what you got till it's gone To be paradise a parking lot. Why not? They play paradise to put up a parking lot. Hey, hey, hey, play paradise and put up a parking lot. I won't waste your don't waste mine, mine. If you want my trust, then take your time, your time.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 Het kabinet trok het plan vannacht in omdat de sportbonden tegen waren... en de Kamer ook, bleek in het coronadebat. De inflatie in Nederland was vorige maand volgens het CBS het hoogst in bijna 20 jaar. De inflatie stijgt al maanden, vooral door de hogere energieprijzen. Vorig jaar waren die juist erg laag door de coronacrisis. Ajax heeft zich met een 3-1 overwinning op Borussia Dortmund geplaatst voor de achtste finales in de Champions League. Het is voor het eerst dat een Nederlandse club de eerste vier Champions League wedstrijden allemaal wint.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 je spera. Je weet hoe lekker ik je vind wanneer je boos bent. En je moet lachen als je merkt dat jij het ook hebt. Je lippen zeggen niet hetzelfde als je ogen. Je wil naar boven, yeah. Nou je boos bent. Ik geur wat olievuur en ik loop weg. Ik pak twee glazen en een fles, ik zie je boven. Laten we proosten, yeah. Doe nou niet alsof we niet weten dat deze ruzie eindigt in bed. Ik verlies mezelf in leven, maar ik ga niet wanneer je me zegt. Je maakt me compleet en helemaal gek. Je draait me nog steeds een kust in mijn como te gusta a ti así. Yo solo tengo ojos para ti y tus ojitos son para mí. Como me gusta a mí así, como te gusta a ti así.